Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. In de Engelse stad Southport zijn gisteravond rellen uitgebroken bij een moskee. Dat was een herdenking van de steekpartij waar maandag drie kinderen zijn gedood. Na de herdenking viel een groep, waarschijnlijk rechtsextremisten, de moskee aan. Correspondent Fleur Lausbach legt uit dat er op social media geruchten rondgingen over de dader die een Arabische naam zou hebben. Hij werd als verdachte gezien door mensen, maar dat, dat, dat klopte niet, want de politie heeft een verdachte opgepakt. Maar kan de naam niet delen van die verdachte, want die is minderjarig. Dus op social media werd dus een link gelegd alsof de dader een soort islamitisch-terroristisch motivatie had om, de, om die elf kinderen neer te steken. De politie heeft steeds gezegd van niet, er is geen terroristisch motief. Maar daar hadden de relschoppers dus geen boodschap aan. Bijna 40 agenten raakten gewond. In België zijn er op twee scoutingkampen voor kinderen verborgen camera's gevonden. Een Belgische krant schrijft dat er eentje hing bij een wc. Een jongen van 16 van die scoutingclub had die opgehangen. Op een ander kamp hing er eentje in de douche. Alle kinderen zijn meteen opgehaald door hun ouders... omdat ze zich niet meer veilig voelden. Voor Vitesse loopt over twee uurtjes de deadline af... om financieel alles op orde te krijgen. Alleen als dat lukt, mogen ze hun proflicentie houden... en kunnen ze het nieuwe seizoen starten. De afgelopen tijd kreeg de voetbalclub uit Arnhem al een paar keer uitstel van de KNVB. En de bond wil uiterlijk morgen met een definitieve beslissing komen. In het Engelse stadje Himburn worden ze scheidziek van meeuwen. Meer dan 3000 vogels vliegen er elke dag door de gemeente en alles zit onder de meeuwenkak. people's cars, They're pooping on people's homes and driveways. They're pooping on washing. You can't sit out in your garden because of the poop. Niemand er zelfs nog in hun tuin te zitten. De stad ligt zo'n 50 kilometer van de Engelse kust. Dat is niet echt een logische plek voor meeuwen. Maar sinds eind vorig jaar is er een nieuwe plaats. En dat blijkt de ideale broedplek voor de dieren. De vuilstort heeft maatregelen genomen. Eens in de zoveel tijd klinkt er nu een harde knal om de meeuwen te verjagen. Maar met weinig succes dus. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af vandaag.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 ik weet niet of u van surfen houdt, luisteraars. Maar ik was eh, eh, getuige vorige week eh, in... Velzen in Zandpoort moet ik zeggen. Dat nou, valt onder Velzen. Zandpoort bij, uh, ja, bij Haarlem ook en zo. En daar is een feestweek op dit moment. En als ik het nou over surfen heb, dan waren daar uh, lui die gingen achter een paard. U hoort het goed, achter een paard met een surfplank. op wieltjes, dus een surfboard zeg maar. Eh, en dat paard dat haalde wel 40 km per uur. En dan moesten ze proberen op dat bord uh, overeind te blijven. Nou, dat was, dat was een avontuur. Het gebeurde ook nog op een, eh, op een grasveld achter de ruïne van Brederode. Dus niet het vlakste terrein, zeg maar. Nou, dat was heel spectaculair. Maar dat is, een heel andere manier van surfen natuurlijk. Hè? Een totaal andere manier, mag ik wel zeggen, luisteraars. I'm telling you now. telling you for many a year I'm in love with you now Do you think I'm fooling when I say I love you? I love you Maybe you'll believe me when I'm finally through Through, through, through I'm telling you now I know it's been said before Say you love me and I will be sure I'm in love with you now. I love you. Maybe you'll believe me when I'm finally through. Hermits met eh, I'm Telling You Now. Nou, ik heb het u nou verteld, dus u kunt er niet meer omheen. U moet gewoon gezellig blijven luisteren naar zacht de week door. Eh, dan neem ik u mee naar Galveston. Ja, countrymuziek eh, is een van mijn liefde... moet ik het formuleren? daar heb ik liefde voor. I still hear your sea winds blowing Glenn Gamble. I still see her dark eyes glowing. She was 21 when I left Galveston. Galveston, oh Galveston. I still hear your sea waves crashing the cannons flashing I clean my gun And dream of Galveston I still see her standing by the water Standing there looking out to sea And is she waiting to run. Galveston, oh Galveston, I am so afraid of dying. Before I dry the tears she's crying, before I watch your seabirds flying in the sun. Galveston, at Galveston. Wauw, oude Galveston was dat van eh, Glenn Gamble. Een beetje countrymuziek. En ik zei het net al, daar is mijn liefde voor. Eh, niet alleen voor eh, country countrymuziek hoor. Ik hou eigenlijk eh, van alle soorten muziek. Heb ik ook mijn hele muzikale leven van nou, bijna 48 jaar luisteraars. u hoort het goed, 48 jaar achter drumstel. Bij de, ja, de Ruud Jansen Band, niet te geloven. coverband, dus we spelen eigenlijk ook wel allerlei muziek. En eh, nou, eh, countrymuziek hebben we niet veel aan gedaan, zeg maar. Maar, maar uh, ja, gouden ouwe genoeg. En ik ben ook een fan van Barry Ryan. En komt dat hij zo'n leuk meisje bezingt, Eloise. Heel spectaculair groot orkest erbij. Kom op, Barry. Every night she's there. Every night I'm there.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 even worden, Berry. Kom, een beetje rustig aan, hoor. Dat meisje die wacht wel op je. Eloise, ja. Vrijheid komt en vrijheid gaat op de wereld. Freedom come, freedom go. Tell me yes and then she tell me no. Freedom never stay long. Freedom moving along. Freedom what? Freedom stay. Freedom love and then she flies away. Freedom never stay long. Freedom moving along. there is a debutante, there is a society Living in a mansion somewhere in the country and another in Chelsea Freedom is a rich girl, that is ill a sweet girl, pretty is a sunny day Freedom never does do what she doesn't want to, freedom never has to pay Freedom come, freedom go, tell me yes and you tell me no Freedom never stay long, freedom moving along Freedom won, freedom stayed, freedom love, and then she flies away. Freedom never stay long, freedom moving along. Freedom is a name and freedom is a nature, running all around the town. Everybody wants to, everybody tries to, but nobody can hold it down. Freedom is a kind, freedom is a gender, freedom is a happy day. Freedom, what we be free? Would you run away? Freedom come, freedom go. Tell me yes and then she tell me no. Freedom never stay long. Freedom moving along. Freedom one, freedom stay. Freedom love and then she flies away. Freedom never stay long. Freedom moving along. on. Freedom moving along. Freedom comes. bent afgestemd luisteraars op Radio Zandvoort. Maar goed ook, Duifzaag de week door. Voor u speciaal heb ik de week al doorgezaagd in het eerste uur van het programma. Maar eh, de, ik ga gewoon eh, door met lekkere muziek. En dat heeft u zojuist ook kunnen horen. Freedom comes, freedom goes. Ja, de, fortunes waren dat. Allemaal we houden. daar hou ik van. Ik hoop u ook. En eh, blijf luisteren naar ZFM Zandvoort.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 You can miss out school. Won't that be? Why go to learn the words of who? What will we do there? We'll get high. What will we touch there? We'll touch the sky. why the tea is there. I tell you why. It's all too beautiful. beautiful it's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. I feel inclined to blow my mind. Get hung up, feed the ducks with a bun. They all come out to groove about. Nice and have fun in the sun. all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too Allemaal te mooi om waar te zijn. Ha! beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. Ja, ik droomde vannacht ook een heel jong meisje. Ik duif, dat moet je op jouw leeftijd niet meer doen over jonge meisjes dromen. Dus ik heb Carrie Puckett op, eh, opgebeld. Ik zeg, Carrie, help me even om, eh, om haar uit mijn, eh, uit mijn gedachten te bannen. the secret of your youth. lost a baby voordat we zo weer even van uh, cabaret gaan genieten, luisteraars... Uh, gaan we nog even. Uh, eh, zo is dat. I bring you Crazy World of Arthur Brown. Fire. Dat set you to burn eh, ga ik niet doen hoor. Ik heb eh, brand van verlangen naar weer een lekker stukje cabaret. We gaan heel ver terug eh, naar de Dik voor elkaar show. Bent u er klaar voor? plaats om aan aangekomen. boerderij. Boerder, boerder, boerder, boerderij. De grote gaan we nog even op met die, met die stomme liedjes. Hè. Slaat helemaal nergens op. Hè. Laten we nog eventjes... Wij zijn hier aangekomen op de boerderij van boerderij Keuterleut. En boerderij Keuterboeren, boer Keuterleut... die heeft ons dus even toegestaan dat wij dus even voor de radio hier de koeien gaan melken. nou, de groot, ik zou zeggen, als jij nou eens eerst demonstreert... Uh, de ouderwetse manier van het koeienmelken. Wat sta je nou te doen, gek? Wat doe je dat van? Wat een gek, hè? Nou. Staat aan een staart te zwengelen. Zo melk je toch geen koe, man? Oh. Zo melk je toch geen koe? Wat een gek, hè? Eh, eh, je moet gewoon aan die spenen jarren. Oh, gewoon. Ja. bewerk nou even die juier. Ja, ja. Hey, deze voor één speen. Wat een gek, hè? Wat een hè? Deze heeft maar één spring. Dat is een stiergek. Je moet ook die koe daar. Pak nou die koei en dan gewoon aan die uiers wat van gekken. Heel eenvoudig. Nou, gaat het nou? Waar zit de uier, Dick? Waar zit de uier, Dick? Waar zit de... De uier die zit op dezelfde plaats als bij, waar bij jou je hersen zitten. Gek, daar zit bij die koeze uier. Wat een oen, hè? Nou, luisteraars, let even niet op, let u even op mee. De groot, als jij nou aan die koe daar gaat zitten sjorren, dan behandel ik die. Het is heel eenvoudig, luisteraars. Je pakt gewoon die spene beet en nou is het knepen en ersen en knepen en ersen en knepen en ersen en knepen. Oh, dat loopt vol, zeg. Ja, je zo'n hele emmer vol hebt, ben je wel even bezig natuurlijk. Maar op de duur, dan heb je toch je emmertje vol. En gaat het te groot? Hoor even, hoor Dat gaat natuurlijk helemaal niet. Hè. Ik kan er nagaan, hè. Nou ja, op het ogenblik ga ik hier dus prima. Ik heb nu al een... Nou, ik mag wel zeggen, de bodem is nu al praktisch toch bedekt met melk. En eh, als je zo even doorgaat, heb je op de duur heb je toch je emmer vol, hè. Jong, ja, wat nou? emmer Gaat het niet? Mijn emmer is vol. Mijn emmer is... Hoe kan dat nou? Kijk maar. Maar de gek, Die gek heeft ze hele helemaal vol met melk. Hoe krijg je dat nou van elkaar? Heb je de uier lek geprikt? Nee, nou, ik was eerst een beetje... Ik, was eerst een tijdje bezig. Ja, ging niet natuurlijk. Nee, eerst ging het niet. helemaal niet. Maar toen draait die koe kop om. En die zegt... Hou jij je handen nou stil, dan wip ik wel op en neer. Dik voor elkaar, actueel. Benzine. Hallo Ben. Hallo Ben. Hallo. Hallo Ben, kom er maar in, je bent in de uitzending. Hallo. Hallo Ben. Ging goed pakken. Dik voor elkaar, actueel. Margarine. Kom er maar in, Marga. Hallo. Marga, je bent in de uitzending, hallo. dik voor elkaar actueel. kwaar. Maar gelijk door naar de volgende. Dik voor elkaar actueel. Kees Hond. Hallo Kees. Kees, kom er maar in met je bericht. Kom maar, Kees, je bent live in de uitzending. Denk een beetje om je woorden. dik voor elkaar, actueel. Jan Jurk. Hallo Jan. Hallo Jan. Hallo Jan, kom er maar in. Jan is niet. Nog oh, geen contact. Luisteraars, dit was dan weer Dik voor elkaar, actueel. Berichten voor... Berichten voor zeven. Berichten voor zeevarenden. Groeten over zee. Hier, goedemorgen luisteraars. Daar zijn we dan weer, wederom in de studio met groeten aan zeevarenden. Ook deze keer zijn de familieleden weer naar de studio gekomen om hun groeten aan bekende familieleden enzovoort te brengen. Allereerst gaan we dan contact zoeken met de Annabel. De Annabel. Hallo Annabel, hallo Annabel, ontvangt u mij over? Leuk, leuk dat we dat zo eens uit de eerste hand horen. Uh, hallo Annabel, ik heb hier familieleden voor stuurman Bakboord. Is die toevallig in de buurt? Over. Dat is fijn, dat is fijn. Als hij dan nu aan de microfoon komt, dan komt hier allereerst zijn moeder. Ga nu gang, mevrouw, u kunt hier praten. Ja. Ah, hallo, Jan. Ah, ah hallo, oh, Jan. Oh, Jan. Oh, ah. Jan. Ja, leuk dat we dat zo eens even horen. Eh, dan komt hier de vader voor Jan. Hier, Jan, hier komt je vader. Ga uw gang, meneer. U kunt hierin praten. Oh ja, <coughs> oh ja. Oh ja. Nou, dat was dan weer leuk. Leuk dat de mensen zo even contact hebben met elkaar en even leuk met de zoon op zee. Nou luisteraars, dit waren dan weer de groeten over zee. Volgende week komen wij weer bij u terug en wij hebben dan contact met de pont over het e. Zo, dan is het nu weer tijd voor... Interview van de week. hier ben ik dan weer met het interview van de week. En deze keer zit hier naast mij eh, de heer, zegt u zelf even... Eh, ja, eh, ik ben schilder, ben ik. Ik ben schilder dus. Ja, schilder, dat is interessant, dat is heel interessant. u schildert huizen, balkonnen en zo, neem ik aan? nee, ik ben schilder voornamelijk van dames en heren. Dames en heren. Ja, ik schilder voornamelijk eh, dames en heren. Dat is dus eigenlijk het, eh, de hoofdtaak. Zo, dat is interessant. Eh, wat ik vraag wil, die, dames en heren die u schildert... hoe schildert u die in landschappen? misschien met weinig aan, neem ik aan? nee, nee, ik schilder dames en heren... in zoverre, dames en heren, ik schilder op de ene deur schilder ik dames... en op de andere deur schilder ik heren. Luisteraars, het is weer pak een beet. Pak een beet. Ongeveer. Ongeveer. het hm, klokje staat stil. Het is weer tijd voor Hobbykwartier. Presentatie Dik voor elkaar. Ja, luisteraars, goedemiddag. Hier is dan weer uw cursist, ik bedoel uw leraar, Dik voor elkaar. De, ja. de groot, wat sta je nou te doen? Staat op een tam -tam te slaan, gek. Wat doe je nou? Ik ben met België aan het telefoneren. Wat een gek, hè? Wat een gek, hè? Doe dat nou in je eigen tijd, maar hou op met die trommel! Uh, luisteraars, goedemiddag. Hier is dan weer uw cursist, ik bedoel uw leraar, dik voor elkaar. Eh, deze week, luisteraars, gaan we iets zeer bijzonders maken. Moet ik helpen? <laughs> <laughs> Luisteraars, ik moet daar wel even smakelijk om, <laughs> om lachen. Moet ik... <laughs> moet ik... de groot hier... de groot komt binnen en wat denkt u dat hij zegt? Die zegt... Moet ik helpen? Eh, moet ik helpen, vraagt de groot. Nou ja, luisteraar, je komt toch niet meer bij, hè? Nou, even serieus, even weer back to the streets. Eh, ik had gedacht om deze week eens iets, eh, iets te gaan doen wat je nou echt wel eens mee zit. Iets dat je zegt van ja, hoe moet dat nou, hè, zo. En deze keer gaan wij dan ook een schilderij ophangen. Wel nu, luisteraars, wat hebben wij nou nodig voor een schilderij? Allereerst natuurlijk een schilderij, een muur aan een speaker aan een hamer. Nou, ik heb dat hier allemaal liggen. Dit is schilderij, het stelt niets voor. Eh, dat heb ik hier dus liggen. En eh, de spreker dan gaan we. nog gaan we eerst eens uitzoeken eh, de goede hoogte voor de spreker. Want kijk, als je de spreker iets te laag doet... dan heb je kans dat het schilderij gewoon op de grond ligt. Hè? Je moet natuurlijk het schilderij alle kanten schieven... om op zijn gemak te kunnen hangen, nietwaar? Dus nou ja, laten we zeggen, we doen het ongeveer op deze hoogte. Hè? Ik zet hem maar wat en dan zetten we hier de spreker dus neer. En nou, dan is de kwestie van gewoon even erop slaan. En dan voorzichtig, want anders dan sla je de kalk uit uit de muur. En heel voorzichtig de speaker erin slaan. Dat was... Hallo, uh... Hallo buurman, dat is niet zo mooi luisteraars. Die hele muur valt er nu eh, net uit. Eh, ja, prettig. Ja, dat vind ik ook buurman. Eh, ja, de hele muur is eruit gevallen. <laughs> Ja, die nieuwbouw zijn zwakke muurtjes. Mensen kunnen nergens meer tegen. Klein spekertjes sla je erin en ineens van de hele muur ligt om. Nou ja. Nou ja, kijk dat is nou weer zo'n leuke wending luisteraars. Want wat hebben wij nu gekregen? Wat hebben wij nu gemaakt? Inderdaad, een doorgeefluik. Wel nu luisteraars, ik vind dat we leuk hebben samengewerkt. Ik zeg weer graag tot volgende week. Dit was Dik voor elkaar. Goedemiddag. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days ago, gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby She wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Gone the days are gone, I'm a going home. My baby sister wrote me a letter. Zo bereiken mij luisteraar vele verzoekjes. Eh, er zijn ook mensen die zeggen... ja, er zijn een hele, hele hoop Duitse toeristen in Zandvoort. Viele Duitse Leute in Zandvoort... want die willen uh, gern etwas Deutsch horen. Uh, ze hebben gevraagd... dat is ook logisch, hè? Als ze, als ze wat willen horen... dan vragen ze daar natuurlijk eerst om. Om Simone Rossi. Nou, heb ik Simone Rossi... Ja, ik heb Simone Rossi Deutsche Leute, für Sie. keine 17 Jahre, da zog es ihn hinaus. erreicht, daheim im Elternhaus. Die Mutter drückte ihm beim Abschied und sie sagte dann, egal mein Junge, was auch geschieht, denk jeden Tag daran. Allein die Liebe oftewel eh, alleen de liefde telt. En dit werd gezongen door Semino Rossi. Zei ik nou net Simone? Nou, natuurlijk niet. Het is Semino Rossi. Eh, populaire Duitse man. Oui, oui, Ben je, je suis français et je, je veux eh, entendre une, chanson française. C'est possible de Pierre Crocola, Lady Lay. Nou, natuurlijk meneer, dat kan ik voor u regelen. Pierre Crocola met... Uh, Dame, ga er even lekker bij liggen. Give me a ticket for an aeroplane. got time to take a fast train. Lonely days Helemaal fout. Helemaal fout. Helemaal fout, luisteraars. Ik moet eh, Lady Lee hebben van Pierre Crocola. Nou... Dan moet ik geen, eh, geen borststops hebben. Die moet ik helemaal niet hebben. Die moet ik dan even uitzetten. Wat verdorie, daar ben je lekker bezig, jongen. Je moet eventjes uh, bijgecursus worden. Even bijgeschaafd worden als het gaat om eh, het radio. Maar nou ja, nou, vooruit. Ik ben ook een oude man. Een oude man mag fouten maken, luisteraars. Dat is toch zo? Oude mensen, die daar moet je een beetje respect voor hebben. Die mogen fouten maken. Nou, dat komt hier nou als het goed is. Als je er zin in heeft, tenminste. Pierre Cocola met Lady Lay. Oftewel, dame, gaat er even lekker bij liggen. Ja hoor, daar is hij. Hey Pierre, hey jongen. lady, lady, lady, lady, lady. S'embrasser au printemps. Dans la lumière, on courait, puis dans l'air, on s'allongeait. Votre cœur enfin battait près du mien, et j'étais si bien. did it, did it. Lady Lay, hun uh, chanteur Français Pierre Crocola was dat luisteraars op speciaal verzoek van Ome Kobus. Ome Kobus, ik hoop dat u ervan genoten heeft. Net als ik. I wanna spend my life with a girl like you. waren de Trucks met eh, A Girl Like You. I want to Spend My Life With A Girl Like You. Nou, zo hartstikke leuk. We gaan even naar de flauwe power tijd. En daar eh, gaan we het eh, programma, uh, de tweede uur van Duifzaag de Week door, bijna mee afsluiten. Kom nog een uur terug bij u hoor, dus blijf lekker luisteren. Een paar bloemetjes in je haar en meezingen. The Love Affair. I'm heading home again Cause it seems I don't fit in And the world Ja, de regenboogvallei, oftewel Rainbow Valley. luisteraars, de, dat was de Love Affair. Eh, ik heb nog een uh, eh, ruim minuutje over. Wat moet ik nou in godsnaam in dat minuutje draaien? Nou ja, ah, poe, de spellenjoen maar van uh, Price. Eerste prijs krijgt u. I put a spell on you. En daarmee hoop ik te bereiken dat u ook het eh, derde uur van uh, eh, de Week door eh, luistert naar ZFM Zandvoort.